Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De migrant die uitgroeide tot het symbool van het harde Amerikaanse migratiebeleid... is vrijgelaten uit de gevangenis. Een rechter bepaalde dat hij ten onrechte werd vastgehouden. Kilmar Abrego Garcia werd in maart door de VS uitgezet naar zijn geboorteland El Salvador... waar hij in een beruchte gevangenis terecht kwam. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaalde dat hij onmiddellijk moest worden teruggehaald... wat pas maanden later gebeurde. In de VS werd hij direct weer gearresteerd. De regering reageert woedend op zijn vrijlating en gaat er tegen in beroep. Time Magazine heeft acht ontwikkelaars van AI uitgeroepen tot persoon van het jaar. Onder hen zijn Sam Altman van OpenAI, Mark Zuckerberg en Elon Musk. Volgens het tijdschrift werd dit jaar duidelijk wat kunstmatige intelligentie voor de wereld gaat betekenen. Dankzij AI heeft iedereen een robot in huis. Maar Time waarschuwt ook voor de gevolgen daarvan... zoals het enorme energieverbruik, desinformatie... en de manier waarop grootmachten AI als wapen gebruiken. Time Magazine wijst al sinds 1927 de persoon van het jaar aan. De afgelopen jaren ging de titel naar Trump, Taylor Swift en Zelensky. De drie Nederlandse clubs in de Europa League hebben alle drie verloren. Feyenoord stond in Roemenië tegen FCSB 1-3 voor... maar verloor in de blessuretijd met 4-3. Go Ahead Eagles was in Frankrijk niet opgewassen tegen Olympique Lyonnais... dat met 2-1 won. En FC Utrecht verloor in eigen huis met 1-2 van Nottingham Forest. Van de drie clubs heeft alleen Go Ahead nog een reële kans om de tussenronde te bereiken. AZ doet het in de Conference League een stuk beter.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 van Zandvoort. Dit is ZFM. You are the ultimate star. You pick me up from above. Your unconditional love takes me to paradise. Hij komt over hem, komt over hem, komt over hem, komt over hem. Dan hielden alle mensen van elkaar.